Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De regering, VVD en CDA en gedoogpartner PVV beginnen volgende week zonder taboes aan de onderhandelingen over miljardenbezuinigingen. Dat zei minister De Jager na aanleiding van de tegenvallende cijfers van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat het begrotingstekort zonder ingrijpen kan oplopen tot 4,5% in 2013. Volgens De Jager is het duidelijk dat er een opgave ligt. De Europese Commissie heeft ING te hard aangepakt toen de bank staatssteun van de Nederlandse overheid kreeg. Dat vindt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Brussel vond dat ING in 2009 te vaak werd geholpen door de staat en legde daarom zwaardere voorwaarden op. Het Hof heeft dat besluit nu vernietigd. Het vonnis geeft ING meer onderhandelingsmacht om te praten over aanpassing van de door Brussel opgelegde stafmaat. Een Amsterdamse jongen is de afgelopen nacht geraakt door een kogel terwijl hij thuis achter zijn computer zat. Buiten was een schietpartij waarbij tussen twee groepen over en weer werd geschoten. Er zijn zeker acht kogels in gevels terechtgekomen. Eén verdwaalde kogel raakte de 15-jarige jongen in zijn kamer. De kogel schampte zijn arm. Ambulancepersoneel heeft hem behandeld. De politie heeft acht mensen opgepakt die na het schietincident waren weggevlucht. Een van hen was gewond. De fouten op het monument voor de treinrampen in Harmelen worden verbeterd. Het monument werd op 8 januari onthuld, 50 jaar na het treinongeluk. Een week na de onthulling bleek dat er zeker acht fouten stonden in de lijst met namen van slachtoffers. Die worden nu gecorrigeerd met een dunne hardstenen plaat die over de huidige steen komt. Het ongeluk in 1962 is de grootste treinramp van de Nederlandse geschiedenis. Er kwamen 93 mensen om het leven. Het weer vanmiddag bewolkt met sporadisch een waterig zonnetje. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 12 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt, maar in het zuiden smiddags kans op zon. Maximaal rond 13 graden en morgenavond gaat het regenen. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat een file op de A4 richting Amsterdam. Daar staat bij Zoeterwoude 3 kilometer door werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar afgesloten.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

it is We can laugh, we can sing Have ten kids and give them everything Hold our ourselves up in the getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in a shed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 Assim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 você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! I don't know where I'm to be.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 and it's there 106.9 ZFM ZFM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 that fly I'm not that naive I'm just out to find The better part of me I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face Beside a train and it's not easy 保留。